Ze schrijven dat de oorlog op dit moment alleen vanwege politieke en persoonlijke belangen gevoerd wordt en niet de nationale veiligheid. Premier Netanyahu staat achter het besluit van de luchtmacht om de honderden reservisten te ontslaan. Uitspraken die het leger verzwakken zijn in oorlogstijd ontoelaatbaar, zegt hij. Nederlandse militairen moeten beter voorbereid zijn op een eventuele inzet. Dat heeft de hoogste generaal Onno Eichelsheim aan alle medewerkers van Defensie laten weten. Iedereen moet zijn basisvaardigheden en vaccinaties op orde hebben... want de dreiging neemt toe door de oorlog in Oekraïne. Ik weet, mijn mensen werken keihard om eh, al naar een hogere gezetenheid te gaan. Eh, maar eigenlijk vraag ik nog een stapje extra. Voor militairen betekent dat vooral dat ze veel moeten trainen. Bij een Albert Heijn in het Brabantse Best is een paar kilo cocaïne tussen een lading bananen gevonden. Ze zaten in dichtgetapte blokken en werden door medewerkers gevonden tijdens het uitpakken. De politie benadrukt dat het personeel van de supermarkt niks met de kook te maken heeft. En Amerikaanse politici willen een onderzoek naar het gedrag van president Trump rondom zijn importheffingen. Ze denken dat hij expres chaos op de beurzen veroorzaakt, zodat hij en de mensen in zijn regering daar een slaatje uit kunnen slaan. Het zou niet de eerste actie van hem zijn om er zelf beter van te worden, zegt deze senator. administration that has their own meme coins and is already engaged in self-interested dealing when Elon is agencies that are doing oversight of zone businesses. In that kind of corrupt climate, you have to assume the worst, and we're going to try to find out. Er hangt een corrupte sfeer en we houden rekening met het ergste, zegt hij. Na het pauzeren van importheffingen schoten de beurskoersen omhoog. Op social media zei Trump kort daarvoor dat het een goed moment was om in te stappen. Het weer. De laatste wolken trekken weg en vanavond is het helder. Morgen begint op sommige plekken mistig en grijs. Later komt de zon erbij en het wordt 14 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Gonna make this really easy. I'm gonna love my mind. I'm gonna show you I'm not crazy. Boy, your are This tune's gonna punish you. know why you care. Why you thinking about it, He doesn't even know you're there.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 bleef drie weken als asielzoeker in Ter Apel. Hoe het kan dat ze naar Nederland kon reizen terwijl ze in Amerika werd gezocht, is niet duidelijk. Het modehuis Prada heeft concurrent Versace overgenomen. Het Italiaanse bedrijf betaalt er 1,25 miljard euro voor.